Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het wantrouwen in de politiek is het grootst in de provincies buiten de Randstad. Dat komt naar voren uit onderzoek van Kieskompas in opdracht van de regionale omroepen. In negen van de 12 provincies is wantrouwen het meest genoemde gevoel over de politiek. Alleen in Noord- en Zuid-Holland en Utrecht scoort interesse hoger dan wantrouwen. Het aantal geweldsincidenten tegen NS-medewerkers is vorig jaar met 30% gestegen. Het waren er 965, waarbij 220 medewerkers letsel opliepen. De NS wil het probleem aanpakken door meer camera's te plaatsen. Ook zou het bedrijf graag toegang willen hebben tot het rijbewijzenregister... om reizigers te kunnen identificeren zonder tussenkomst van de politie. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken geeft toestemming voor de mogelijke verkoop van 20 HIMARS raketsystemen aan Nederland. Met de deal zou een bedrag van 670 miljoen dollar gemoeid zijn. Het Nederlandse ministerie van Defensie zegt dat er nog geen handtekeningen zijn gezet. De VVD heeft nu al grote bezwaren tegen de nieuwe woonwet... die CDA-minister De Jonge gisteren heeft gepresenteerd. De minister wil gemeenten kunnen verplichten om 30% nieuwe sociale huurwoningen te bouwen. De VVD noemt dit een absurd idee... omdat er dan in heel Nederland achterstandswijken zouden ontstaan. De partij wil meer betaalbare koopwoningen voor de middengroepen. Minister Weerwind voor Rechtsbescherming heeft in zijn tijd als burgemeester van Almere misbruik gemaakt van zijn dienstauto. Hij gebruikte de wagen met chauffeur jarenlang voor privéritten, wat volgens de regels niet is toegestaan. Weerwind meldde de ritten wel bij de gemeente, die niet ingreep. In een reactie zegt de D66-minister dat hij zich van geen kwaad bewust was. Het weer, veel bewolking met af en toe motregen. Later op de dag trekken er ook enkele buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind. Aan de kust is er kans op zware windstoten. En het wordt 11 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWD. E. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat tussen de knooppunten De Hoek en de Nieuwe Meer nog een file van 8 kilometer.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 to waste I want you and beautiful so mine. just anyone to hold I don't want my love to go They cover shit under the rug. You can not see they're faking. They'll never be naked. Just fill your drink with tonic gin.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 This is the American dream. So sip the gossip, drink till you oh, sip the gossip, burn down your troll. You're not iconic, you are just like them all. Don't act like you don't know, so sip the gossip, drink till you choke.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 Dat komt naar voren uit onderzoek van Kieskompas. Alleen in Noord- en Zuid-Holland en Utrecht is wantrouwen niet het dominante gevoel. Het aantal geweldsincidenten tegen NS-medewerkers is vorig jaar met 30% gestegen. Het waren er 965, waarbij 220 medewerkers letsel opliepen. De NS wil daarom meer camera's plaatsen. In de Europa League heeft PSV in Spanje met 3-0 verloren van Sevilla. Die stand was al 10 minuten na rust bereikt. De return in Eindhoven is over een week. Het weer, veel bewolking met af en toe wat regen en een stevige zuidwestenwind. Aan de kust is daar kans op zware windstoten en het wordt 11 tot 13 graden. Accelerate, go faster than fast Hit the gas, lose control I won't crash, high Put your money on the dash Throw the dice Lose control, I won't crash I won't crash When you slow, I won't crash Take, take, take, take, take You running on the road So get out the way Push the pedal to the floor all the way Yeah, you see I'm getting close you're running off the road So get out the way Push the pedal to the floor Blow them all away Yeah, you see I'm getting close I accelerate Going faster than fast Hit the gas, lose control